Freddy van met het NOS-journaal. In Saoedi-Arabië zijn twee vrouwen vrijgelaten die opkwamen voor meer vrouwenrechten. Mensenrechtenorganisaties melden dat het Samar Badawi en Nassima El-Sada zijn. Ze werden in 2018 opgepakt. Ze protesteerden onder meer tegen wetten die vrouwen verboden zelf een paspoort aan te vragen en te reizen... en tegen het verbod een auto te besturen. Het reisverbod en het rijverbod zijn inmiddels opgeheven. Maar de twee vrouwen mogen onder meer vijf jaar lang niet naar het buitenland. In februari was een andere prominente activiste al vrijgelaten. In Bingelrade in Limburg is afgelopen nacht een man neergestoken... bij een conflict over scooters die door het dorp razen, meldt zender Lim 1 Limburg. De man die enkele jongens daarover had aangesproken was een politieman... maar hij was op dat moment niet in functie, hij was in burger. Zijn toestand is stabiel. Inmiddels is een man van 20 uit Brunsum aangehouden... en de politie is nog op zoek naar een tweede verdachte. Dirk Beljaerts van Koninklijke Horeca Nederland zegt dat hij tevreden is over het eerste weekeinde waarin de meeste kroegen en clubs weer open konden. Maar door de problemen met testen voor toegang konden sommige nachtclubs niet op volle capaciteit draaien, zegt hij tegen persbureau ANP. Volgens Beljaerts levert het testregime ook problemen op voor bedrijven die de avond als restaurant beginnen en waar later wordt gedanst. Restaurants kunnen met afstand en zonder test werken. Voor dansen kan dat niet. En op een herdenking van de overleden militair Jürgen Koning... zijn ongeveer 100 mensen afgekomen, meldt de Belgische media. Het is die militair die onder andere de Belgische viroloog van Ramst bedreigde... in verband met de coronamaatregelen en daarna onderdook. Koningslichaam werd een week geleden gevonden. Het weer. Een paar buien in het zuiden met onweer, windstoten en hagel. Die trekken naar het noorden, maar daar blijft het overwegend droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 17.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 Dirty, so what's that supposed to be about, baby? Can't free up your vibe and stop acting crazy. Reminisce for all the good times daily. Why you trying to pose that I be acting shit? to be about, baby. Girl, free up your vibe and stop acting crazy. Shine the Paula, give it a good loving daily. Now you're trying to pose like I be acting shady. You say you love me, say you love me, clear to you, you're very dear to me. An honor of me share to you, me not unfair to you. Woman, I want to really make you know that I will always draw near to you. But me know me not no fear to you. Me stand up like a man and I'll be okay. because I care for you. Long time you're telling me not a girl I compare to you. Woman, if you leave me now, I'm gonna shed a lot of tear for you. You want to breathe and still you're not exhaling you want to leave Cause this relationship failing Ain't nobody said that it would be smooth sailing Girl, I want to know why you're bailing Ship, yo So what's that supposed to be about, baby?